Clemens Peters met het NOS Journaal. De inspectie voor de leefomgeving en transport heeft 40% van het geteste vuurwerk afgekeurd. En dat is twee keer zoveel als vorig jaar. De inspectie onderzocht 181 stukken risicovol vuurwerk uit de zwaarste categorie die in Nederland is toegestaan. Daaronder vallen samengestelde potten en batterijen die meerdere knallen veroorzaken. Het vuurwerk viel om, werkte niet, explodeerde te vroeg of brandende delen kwamen te ver neer. De inspectie noemt het afgekeurde percentage bijzonder hoog en zorgelijk de vuurwerkbranche begrijpt er niets van en denkt dat de testen strenger zijn geworden. De KNMI waarschuwt voor dichte mist in heel Nederland. En die mist kan vannacht en morgenochtend tot gevaarlijke situaties op de weg leiden, zegt het Weerinstituut. Vanaf 10 uur vanavond geldt dan ook code geel voor alle provincies. Door de mist kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn en is de kans op ongelukken groter omdat de mistbanken opeens kunnen opduiken... krijgen weggebruikers het advies extra goed op te letten. De waarschuwing is tot morgenochtend 10 uur van kracht. De duizenden hulpverleners die tijdens de jaarwisseling moeten werken... nemen maatregelen om om te gaan met het geweld waar ze mee te maken krijgen. Bij de vorige jaarwisseling raakten meer dan 200 agenten en andere hulpverleners gewond. De afgelopen maanden heeft de ME geoefend in het donker... met grote groepen die zich tegen de politie keren. Agenten in Den Haag en Oost-Nederland hebben dit jaar nieuwe gehoorbeschermers gekregen. En verschillende brandweerkorpsen zetten bodycams in. Tijdens de jaarwisseling zijn zo'n 10.000 hulpverleners op de been. De invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor het loodswezen kan op 1 januari doorgaan, heeft de rechter in Rotterdam bepaald. Een gepensioneerde havenloods had een kort geding aangespannen. Hij vond dat zijn pensioenfonds hem te weinig tijd gaf... om invoering van het nieuwe stelsel te beoordelen. Pensioenen gaan straks meebewegen met de beurs... en in plaats van een collectieve pot komen er individuele pensioenpotjes. De loods is teleurgesteld.